Kasper Meijer met het NOS-journaal. Advocaten die een cliënt in de extra beveiligde inrichting in Vught willen bezoeken... moeten dat sinds vorige week doen zonder laptop of andere gegevensdragers. De beslissing is genomen vanwege de veiligheid... schrijft de directie van de gevangenis in een brief die het AD heeft ingezien. De maatregel lijkt voort te komen uit de arrestatie van advocaat Youssef T... die zijn neef Ridouan Taghi bezocht in de EBI. En ervan wordt verdacht dat hij berichten van Taghi naar de buitenwereld heeft doorgestuurd. Een Nederlandse wandelaar is zaterdagmiddag in Duitsland om het leven gekomen. De man van 69 stortte tijdens een bergwandeling zo'n 40 meter naar beneden. Waardoor dat gebeurde is nog niet duidelijk. De vrouw van het slachtoffer belde meteen de hulpdiensten, maar die reden afhankelijk verkeerd. Volgens lokale media omdat de vrouw de plek onduidelijk had omschreven. Toen de hulpdiensten bij de man aankwamen konden ze niks meer voor hem doen. Het ministerie van Bouw in Israël heeft bekendgemaakt dat de aanbesteding is gepubliceerd voor de bouw van 1355 huizen voor kolonisten. Te bouwen op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. De huizen moeten worden gebouwd in zeven nederzettingen. Internationaal roepen de plannen veel kritiek op. Onder meer buurland Jordanië heeft de bouw scherp veroordeeld. De regering wijst erop dat de nederzettingen in bezet Palestijns gebied volgens internationaal recht illegaal zijn. Max Verstappen heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. Het is een achtste zege dit seizoen. Lewis Hamilton werd tweede. Door zijn overwinning loopt Verstappen als koploper van de WK-stand... weer iets verder uit op de Britse wereldkampioen. Er zijn dit seizoen nog vijf races te gaan in de Formule 1. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In het oosten wordt het zo'n 3 graden, in het westen 7. Komende dag overwegend bewolkt en het trekt regen over van west naar oost...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 je houden kon. Echt waar, ik het meteen. Als er één ding is wat ik het meeste mis, zijn het jouw armen om me heen. Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel als ik aan je denk, dan lijken dromen leven zeg. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. Kan mij niet schelen als je bij me bent. dat ik voor jou woelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik die in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel.